Goedenavond, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Prinsjesdag zit er weer bijna op. Leven de koning! Hoera! Hoera! Hoera! De koning las vandaag de troonrede voor, maar met een demissionair kabinet stelde het eigenlijk niet veel voor, vertelt verslaggever Ron Vrezen. Het betekende dat we naar een troonrede keken eh, die weliswaar qua lengte net zo lang was als anders, maar daarmee werd eh, toch echt wel gecamoufleerd dat er nauwelijks nieuwe plannen in stonden. Vanuit de oppositie is veel kritiek dat alles in politiek Den Haag zo stil staat op dit moment. En ook Rutte is het er wel mee eens dat het nu niet zo lekker gaat. Dat is natuurlijk niet goed, maar dat, dat komt denk ik ook wel deels, eh, ja misschien door mij, maar ook denk ik deels door de trage formatie. Wat gaat u eraan doen? Nou, we proberen die formatie snel, hè, dat we snel een kabinet hebben. Morgen en overmorgen is er een debat over de plannen van de regering. Over Prinsjesdag gesproken. Wie volgend jaar thuiswerkt, krijgt meer salaris. Werkgevers kunnen vanaf 1 januari een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag betalen. Dat geld is voor alle kopjes koffie en thee die je thuis zet, maar ook voor de energie- en waterkosten. Op het Canarische eiland La Palma blijft de lava maar stromen. Zo'n 150 huizen zijn al verwoest en mensen die moeten evacueren zijn bang voor hoe ze hun huizen straks aantreffen. De lava stroomt richting zee, maar het gaat slomer dan verwacht. Er zijn, zover bekend, nog geen doden of gewonden. In Sittard heeft Ajax de vloer aangeveegd met Fortuna. De Amsterdammers wonnen met 0-5 van de Limburgers. De laatste treffer werd gemaakt door invaller Tagliafico. Tadic en daar is de 0-5. Invaller Tagliafico maakte. En zo heeft Ajax voor de vierde keer in zes wedstrijden al minstens vijf goals gemaakt. En er wordt nog meer gevoetbald vanavond. De wedstrijd RKC Willem II begint nu. En er is ook vrouwenvoetbal. Nederland speelt op dit moment tegen IJsland in de WK-kwalificatie. Het weer. Over het noorden trekken wolken over. Op andere plekken is het helder. Morgen zonnig en droog en het wordt zo'n 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting Amersfoort... staat een korte file tussen afrit Volendam en Zeeburg... is de vertraging 10 minuten.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 É o fundo do poço, é o fim do caminho. sonoros, dodgy's gusto un poco susigno. A spear, a spike, a point, an It's a drip, it's a drop, it's the end of the tale. It's the dew on a leaf in the morning light, the shot of a gun in the dead of the night.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 It's the promise of life, it's the joy in your heart. Cała sokła și marș, and fechando verão. E a promessa de vida no teu coração. E pau, e pedra, é o fim do caminho. E me restou de toco, e um pouco sozinho.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 Gone are the days that I felt alone. I gave you the key to my heart, I let you in, I gave it permanent residency. nothing can tear us apart. Not even stormy weather. Nothing can bring us down. Rain or shine, we're together.